Kees Rood met het NOS-journaal. De terreurorganisatie Al-Qaeda heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de ontvoering in Mali van een Nederlander en vier andere toeristen. Dat blijkt uit een verklaring van Al-Qaeda die naar het Franse persbureau AFP is gestuurd. De vijf werden vorige maand in het noorden van Mali ontvoerd door de Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda, zegt AFP. Er is sindsdien niets meer van ze vernomen. De vrouw van de Nederlander ontkwam aan ontvoering door op een terras van een café tijdig weg te duiken... Een Duitser die zich verzette werd doodgeschoten. De grote banken in Europa hebben bijna 115 miljard euro kapitaal extra nodig om aan de strengere kapitaaleisen te voldoen. Nederlandse banken hebben met 159 miljoen euro weinig extra kapitaal nodig. Welke Nederlandse banken meer geld moeten aantrekken is niet bekendgemaakt. Griekse banken kampen met de grootste tekorten. Het gaat naar verluid om 30 miljard euro. Spaanse banken hebben ruim 26 miljard euro extra nodig. De bankentoezichthouder heeft Europese banken tot eind januari gegeven om met plannen te komen om voldoende extra kapitaal aan te trekken. Minister Rosenthal en zijn Amerikaanse collega Clinton willen dat westerse landen mensen helpen als die van internet worden geweerd. Rosenthal en Clinton vinden dat iedereen materiaal moet kunnen blijven verspreiden over bijvoorbeeld misstanden in zijn land. Dat zeiden ze vlak voor de opening van een internationale conferentie in Den Haag over internetvrijheid. Roosentaal noemde vrijheid van meningsuiting online net zo belangrijk als vrijheid om te publiceren via traditionele media. Clinton benadrukte dat vrijheid van meningsuiting iets universeels is, niet iets westers. Als voorbeeld van landen die dissidenten de toegang tot internet weigeren worden vaak China en Iran genoemd. Het weer, vanavond regen met zware tot mogelijk zeer zware windstoten. Op de Wadden kans op westerstorm. Morgenochtend in het zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking en buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ANWB. Het is een vrij drukke avondspits. De files van de avondspits zijn dus nog niet opgelost. Ik noem de files van 6 kilometer en langer. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Bussum en Muidenberg 8 kilometer. A9 Alkmaar richting Diemen voor knooppunt Holendrecht 6. De andere kant op is een ongeluk gebeurd bij Ouderkerk aan de Amstel. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A9 naar Diemen bij knooppunt Diemen 7. De A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel 6. En op de A10 Zuid bij Duivendrecht 8. a 13 van Rotterdam naar Den Haag tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Noord 11. Dat komt door een ongeluk aan de andere kant van Den Haag naar Rotterdam. Bij Delft is maar één rijstrook open. Er staat 6 kilometer file. A27 van Utrecht naar Breda bij Noorderloos 6. En de N15 vanuit Europoort is een ongeluk gebeurd bij de Thomassentunnel.